de vakantie aan de Mediterranee. Het weer dat was geweldig, lekker water in de zee. Alleen die macaroni en spaghetti lust ik niet. Geef mij maar voor hetzelfde geld een grote zak met friet. Ik wil, ik wil, zeg weet je wat ik wil? Ik wil een zakje met pataten friet. Met mayonaise, met mayonaise wil mijn zakje met pataten friet. Met mayonaise, met mayonaise. Wat heb ik trek, dan zeg ik geen me gouden een frietje met. Ja, want zo'n grote zak patat, dat is toch je van het. Ik wil mijn zakje met pataten friet. Met mayonaise, die rustig niet. Ik wilde goed gaan eten, ging toen naar een restaurant. Wat ik ervan gehoord, dat was het beste van het land. Ze hadden kreeft en caviar en paling in gelei. Maar keek die ober raar toen ik tegen haar zei. Ik wil, ik wil, zeg weet je wat ik wil? Ik wil een zakje met pataten friet, met mayonaise, met mayonaise. Ik wil een zakje met pataten friet, met mayonaise mayonaise. Wat heb ik trek, dan zeg ik geen me gauw een frietje met. Ja, want zo'n grote zak patat, dat is toch je van het. Ik een zakje met patat friet. Met mayonaise pikkelul, die lust niet. Mijn buurman liet zijn hondje uit om één uur in de nacht. Toen maakte hij iets geks mee, nou dat had hij nooit verwacht. Een vrouwtje vloog hem om zijn nek en zei toen lieveling alles aan me wat je wilt, toen zei die stommeling. Ik wil, ik wil, ze weet je wat ik wil, ik wil een zakje met patate friet, met mayonaise, met mayonaise. Ik wil een zakje met patate friet, met mayonaise, met mayonaise. Wat heb ik trek, dan zeg ik geen me gouden frietje met ja, want zo'n grote zak betaalt, dat is toch je van het. Ik wil een zakje met die trekt, dan zeg ik geef me nou een frietje met. Ja, want zo'n grote zak patat, dat is toch je van het. Ik wil een zakje met patat